Mijn collega Hatice Raba vertelt wie er als eerste de booster krijgen. Daar wordt begonnen met eh, de eerste 80-plusser. Want dat is de eerste groep die aan de beurt komt. De komende twee maanden komen de alle 60-plussers aan de beurt. En daarnaast ook de zorgmedewerkers... Op straat zijn de meningen over de boosterprik verdeeld. Ja, het houdt me wel bezig. Ja, het is goed. Ja, ik neem maar. Ja, ik wil dat. Als het uiteindelijk echt eh, eh, van het moet, moet, weet je. Er is geen andere keus, dan zal wel moeten. Maar als, als het echt gewoon nu gelijk uit mijn vrije keuze, dan niet. Nee. Nee, ik zou hem niet nemen, joh. Even, ik heb genoeg gehad nou, met, met, met corona. Ik ben even klaar mee, sorry. In de tram ook. Ik merk dat in het openbaar vervoer dat er best wel veel mensen zonder mondkapje lopen en geen afstand houden. Dus, eh, Gewoon iedereen moet het gewoon nemen. We zijn er vanaf, hoop ik. Honderden migranten die al weken in de kou zitten bij de grens tussen Polen en Wit-Rusland... hebben vannacht eindelijk weer eens in een warm bedje geslapen. Fijn. It's good. This forest very, very cold. Ze kunnen geen kant op. Polen weigert ze door te laten, maar teruggaan kan ook niet. Wit-Rusland heeft een deel van de mensen nu toch opgevangen in een grote loods. Diederik Gommers stopt bij het OMT, zegt hij tegen nu.nl. Hij zit bij die club omdat hij ook de voorzitter is van de IC-vereniging. Dat kun je maximaal zes jaar doen en hij zit aan het einde van die termijn. In februari stopt hij er dus mee. Wie hem gaat opvolgen is nog niet duidelijk. Dieven tikken weer vaker autoruitjes in om airbags, complete sturen of navigatiesystemen te stelen. Het gebeurde vorige maand bijna 4400 keer, zegt de politie. Dat is het hoogste aantal sinds het uitbreken van de coronacrisis. De auto-inbraak hoofdstad van ons land is Utrecht, gevolgd door Nieuwegein en Amsterdam. Het weer, het zuiden ziet vandaag wat zon. In de rest van het land blijft het bewolkt en regent het af en toe. Het wordt een graad of 11. Morgen ook grijs en dan wordt het 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar is een ongeluk gebeurd in de Wijkertunnel. De politie doet op dit moment onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.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 Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NWS-journaal. De werkloosheid is weer net zo laag als voor de coronacrisis. Volgens het CBS hadden in oktober bijna 280.000 mensen geen baan. In het begin van de pandemie liep de werkloosheid nog snel op... naar een piek van bijna 430.000 mensen in augustus vorig jaar. Amerikaanse acteur Alec Baldwin wordt opnieuw door een filmmedewerker aangeklaagd... voor het dodelijke schietincident op de set van de film Rust... waarbij een cameravrouw omkwam... Volgens de medewerker stond er niet in het script dat Baldwin een pistool moest afvuren. En bloeddonors kunnen vanaf volgend jaar hun bloed laten controleren op aandoeningen als diabetes en kanker. Bloedbank Sanquin hoopt zo meer donors te krijgen, schrijft de Telegraaf. Het weer nog, vooral in het zuiden nog kans op wat zon. Verder bewolkt en een kleine kans op regen. Het wordt vandaag zo'n 12 graden. Ik sluip naar buiten voor je wakker wordt. Als de hele wereld slaapt. De hele wereld slaapt. Ik haal mijn fiets heel zachtjes van het slot. Voordat de liefde hier ontwaakt. De liefde hier ontwaakt.